Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Italië gaan morgen of overmorgen naar verwachting nieuwe coronamaatregelen in... nu het aantal besmettingen snel blijft oplopen. Er is al uitgelekt dat scholen helemaal overgaan op digitaal onderwijs... nachtclubs dicht moeten en cafés en restaurants om 6 uur s avonds moeten sluiten. Er komt voorlopig geen lockdown in Napels en omgeving. De gouverneur dringt daar niet langer op aan. Op het Malieveld in Den Haag is door een paar honderd mensen gedemonstreerd tegen de coronawet. Ze riepen de Eerste Kamer op om tegen te stemmen. De senatoren behandelen de wet deze week. Als ze akkoord gaan, kan het kabinet bijvoorbeeld een mondkapjesplicht instellen. Door een computerstoring kon het RIVM vandaag geen volledig beeld geven van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Na uren vertraging zijn bijna 8700 nieuwe gevallen gemeld. Veel minder dan gisteren, maar het RIVM verwacht dat er door de storing honderden gevallen te weinig zijn geregistreerd. De ziekenhuiscijfers kloppen wel. Er zijn 284 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 52 patiënten verplaatst naar de IC. Jerry Jeff Walker, de schrijver van het lied Mr. Bojangles, is overleden. Zelf bereikte hij in de jaren 60 al de hitlijsten met het nummer... maar in de versie van de Nitty Gritty Dirt Band werd het pas echt beroemd. Later volgden er nog versies van Sammy Davis Jr. en Robbie Williams. Jerry Jeff Walker was 78. Komende nacht om drie uur komt er weer een einde aan de zomertijd... en gaat de klok een uur achteruit klok gaat op 28 maart volgend jaar weer een uur naar voren. Het weer bewolkt en in de loop van de nacht ook regen. Het koelt niet verder af dan een graad of 13. Morgen eerst grijs en nat, later klaart het op... maar aan de kust kan in de middag nog een bui vallen...